Renate Kok met het NOS Journaal. Er komt geen landelijk verbod op karbietschieten. Dat is bekendgemaakt na het overleg van de veiligheidsregio's en minister Grapperhaus. Volgens voorzitter Bruls van het Veiligheidsberaad... kunnen gemeenten die het schieten met karbiet willen verbieden... daarvoor bestaande regelgeving inzetten. Minister Grapperhaus zei na het Veiligheidsberaad... dat naast het verkopen en afsteken ook het vervoeren van vuurwerk... deze jaarwisseling wordt verboden. De boete voor een overtreding wordt minstens 100 euro. De leiding van Forum voor Democratie is voor crisisberaad bijeengekomen... nadat Thierry Baudet zich had teruggetrokken als partijleider en lijsttrekker. Hij vindt het onacceptabel dat partijprominenten de opheffing eisen... van de omstreden jongerenafdeling van Forum. De jongerentak is in opspraak gekomen door homofobe en ook antisemitische appjes van leden. Aankomend president Joe Biden van de VS heeft de eerste namen genoemd van mensen in zijn nieuwe regering. Anthony Blinken wordt minister van Buitenlandse Zaken. Hij was eerder onderminister. Volgens Amerikaanse media moet hij de relatie met het buitenland verbeteren. Oud-presidentskandidaat en minister van Buitenlandse Zaken John Kerry wordt gezant klimaatverandering. Comedienne en actrice Corrie van Gorp is overleden. Ze stierf zondag in haar slaap, heeft haar familie bekendgemaakt. Corrie van Gorp brak begin jaren 70 door bij het grote publiek... met haar optredens in de theatershows van cabaretier Wim Sonneveld. In 1974 was ze voor het eerst te zien in de revue van André van Duin. Daar maakte ze furoren als mevrouw de Bok. De wederhelft van Meneer de Bok, gespeeld door André van Duin. Solo scoorde ze enkele grote carnavalshits met onder meer Foon en Ali van de Wegenwacht. In 2009 trad ze voor het laatst voor publiek op. Corrie van Gorp was 78. Het weer, lokaal koelt het flink af. Ook is er kans op mist. De dag begint dan grijs, maar vanuit het zuiden breekt de zon vaker door. En dan wordt het een graad of 10.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 I don't need them. They wanna know if I be last done. Bitch, even if I started flopping, that be fashion. Popping up in movies, ain't no Nazi bitches, done. Hee hee, I'm bad as Michael Jackson. Hey, it's a holiday. I got hoes on hoes and they out of control, yeah. Hey, it's another way. All my niggas on go, and I hope that you know it. I can't even close my eyes, and I don't know why. Guess I don't like surprises. I can't even stay away from the game that I play. They gon' know us today. Man, I snuck into the game, came in on a horse. I pulled a gimmick, I admitted I got no remorse Nobody tried to let me in, nobody opened doors I kicked the motherfuckers down, they didn't have a choice Dun, dun, dun, they tried to next me Ayy, but I'm blessed, ayy, no flex But my checks giving vetties, ayy And I'm sexy, they wanna sex me Pop star, but the rappers still respect me They wanna know if I be last done Bitch, even if I started flopping, that be fashion Popping up in movies, ain't no how these bitches ass down. He he, I'm bad as Michael Jackson. Hey, it's a holiday. I got hoes on hoes and they out of control, yo. Hey, this another way my niggas, i go, and I hope that you know it. I can't even close my eyes, and I don't know why.